spoedige start. Gert Kuik met het NOS Journaal. De politiebond en de ministerie van Justitie hebben een akkoord bereikt over het nieuwe politie-CAO. De politiemedewerkers krijgen er in drie jaar in totaal 6,5% salaris bij en een eenmalige uitkering van 1000 euro. De politie voerde maandenlang acties, zonder meer tijdens Prinsjesdag, toeretappes en bij de start van de Eredivisie. Op een vakantiepark in Kaatsheuvel wordt vanaf volgende week een groep van maximaal 1200 vluchtelingen opgevangen op verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het is de bedoeling dat de vluchtelingen tot 1 april op het Noord-Brabantse park blijven. Kaatsheuvel is een dorp in de gemeente Loon op Zand. De gemeente organiseert geen inspraakavond, wel worden er informatiebijeenkomsten gehouden. De 14 relschoppers die gisteravond in Geldermalsen zijn opgepakt zijn inwoners van de gemeente. De politie weerspreekt daarmee geruchten dat de verdachten vooral van buiten kwamen. De ongeregeldheden braken gisteravond uit vlak voor een raadsvergadering over de komst van een asielzoekerscentrum. Daarmee werd bekogeld met zwaar vuurwerk, klinkers en betonblokken. Turkije doet nog weinig om de vluchtelingenstroom naar Europa tegen te gaan, concludeert de Europese Unie op basis van de laatste cijfers. In november is het aantal vluchtelingen dat aankwam in Griekenland met 108.000 wel gehalveerd ten opzichte van oktober, maar volgens de EU komt dat door het slechte weer. Eind november maakte de Europese Unie afspraken over een betere opvang van vluchtelingen in Turkije zelf. In ruil daarvoor biedt Europa de Turken 3 miljard euro aan ondersteuning. Als studenten buiten de spits reizen wordt de OV-studentenkaart tot 205 miljoen euro goedkoper, zegt een adviesgroep onder leiding van de Rotterdamse ex-wethouder Balieu. Het reizen buiten de spits moet volgens de adviesgroep worden gestimuleerd door de lesroosters aan te passen. Het vrijgekomen geld kan worden gebruikt om de kwaliteit van hoger onderwijs te verbeteren, stelt de adviesgroep voor aan minister Bussemaker. Het weer bewolkt er soms wat zon, morgen iets minder zacht dan vandaag, verder weinig verandering dit was het.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 Ik heb lekkere bellets voor u uitgezocht, dus achterover en relaxen zou ik zeggen. Vorige week hebben Bart en collega Ruud het over een nieuwe opname gehad van Elvis. De stem van Elvis met het Royal Philharmonic Orchestra de thuishaven van het orkest is in Chelsea in Engeland. En niet overdreven, een geweldige opname. En ik wil u daar dan ook graag van laten genieten. What Now My Love. Elvis met het Royal Philharmonic Orchestra. Veel plezier. One now, my love. Now that you've left me, how can I live through another day? Watching my dreams turn into ashes and all my hopes cubits of clay. Once I could see, once I could feel. Now I am numb, I've become unreal. my soul. What now, my love? Now that it's over, I feel the world closing in on me. Here come the stars tumbling around. And there's the sky where the sea should be. What now, my love? Now that you're gone, I'd be a fool to go on. should live. echt, echt niet overdreven, hè? Echt niet overdreven. Een geweldige opname. We gaan door uit 1969. Johnny Nash met Cupid. Cupid to my lover's heart for me. Nobody else but me. Hey, hey, hey, Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to. her love strong for me. Well, I swear I'm gonna love her until eternity. I know between the both of us, her heart we can steal. Cupid, help me if you will. So, Cupid, draw back your bow away. Gladys Knights en de Pip met The Look of Love. De volgende voor mij, dat zijn de Walker Brothers, een Amerikaanse popgroep... die in de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw bekend werden. En het was een Amerikaanse popgroep. Dat waren John Walker, Scott Walker en Carrie Walker.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 Aphrodite Child. De groep bestond uit Demis Roussos en een geweldige pianist Van Vangelis. Ken u hem nog? Aphrodite Child uit 1969. I die, cold and shunned by the sun. applaus voor Nina Simone. Ain't Got No Life. En de volgende, dat is een, uh, een soulzanger. Een soulzanger uit Amerika. Die bekend werd om zijn gepassioneerde manier van zingen. En zijn grote hit was The Dog of the Bay. Dan praat ik natuurlijk over Otis Redding uit 1999. sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again.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 We gaan weer door met een Britse groep. En ze waren eerst een oorspronkelijke begeleidingsband van Brian Poole. The Tremolo's met Silence is Golden. Samen met broer Tom en Tim Field vormden zij samen de Springfields. Hier was dus die Springfield alleen You Don't Have To Say You Love Me.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 Eentje uit Volendam uiteraard. Maar kan niet zo anders vandaan komen. En het is een liedje die eigenlijk gemaakt is voor een ander, voor Christine Bootsman. Daar was Jan Smit erg mee, eh, daar was zijn vriendin was dat. En die leed aan kanker. Deze is over, zij is overleden in 2005 en hij schreef voor haar dit liedje. Kijk, ze lacht zonder gevoel. Een onbereikbaar doel wordt er toch nog nagestreefd. Ruik de geur van grote moed. Het stroomt nog door haar bloed maar waarom? Haar naam is Laura, een hele lieve meid. Als ik in haar ogen kijk, ben ik de weg heel even kwijt. Oh Laura, een leven vol verdriet. Al haar vrienden lopen wijd, maar Laura geldt dat niet. de smaak van haar gewekt. Het is zo onterecht, maar daar legt zij zich bij neer. Hoor de stemmen in haar hoofd, waardoor ze weer kijk, ben ik de weg heel even kwijt. Oh Laura, een leven vol verdriet, al haar vrienden lopen buiten, maar voor Laura geldt dat niet.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 Het was Tim Harding, een volkszanger, bekend van een optreden uit het Woodstock Festival. How can you hang on to a dream? En de volgende is zijn John, Cash, Danny en Michelle. Ja, wie zijn dat? Zij vormden samen de groep De Mama's en de Papa's.